Mijn naam is Mark van der Velde en normaal gezien hoor je nu Leo van der Mast en Nikki van Laken, maar zij zitten op dit moment in het verre buitenland en ja, dan is het natuurlijk moeilijk om even tot hier te komen. Dus zal je het twee uurtjes met mij moeten doen. En met een pak onderwerpen ook. Ik eh, geef je zo dadelijk wel een overzichtje. Maar het is ook pal op de middag en dan moet het licht verteerbaar blijven. Dus hebben we ook veel muziek vandaag. Radio Barbier, Barbier. Ah, daar zijn ze van die momenten dat je zin hebt om de realiteit even van je af te schudden en alleen maar aan vrolijke dingen te denken. En dan hoor ik jou al zeggen, daarvoor bestaat carnaval toch? Ja, dat is waar. Maar we hebben ook Johan binnen. Ik voel me goed. Goedemiddag. van mij nooit mee. Voel me goed, ik voel me goed. Vraag me niet hoe je dat doet. Ik heb de kriebels in het bloed. Open de ramen en de deuren, er staat echt iets te gebeuren. Het wordt vast een zonnige dag, met wat vrienden musiceren. Wat kan dat de buren schelen? De versterker staat op zeven direct een portie feel-good music om je middag mee te starten. Johan Verminnen hoorde je. Ik voel me goed, meer moet dat niet zijn. Nu, wat hebben we behalve muziek de komende twee uur nog voor jou in petto? Wel, we gaan het onder meer hebben over de heropening van het kasteel Wissekerke in Basel. Eh, ook over de Graventoren in Ruppelmonde. En over die twee onderwerpen horen we Dimitri van Laar, onze schepen van cultuur. En we hebben het dan ook nog verder over eh, de bestrijding van de wateroverlast in de Gouwstraat. Dat doen we dan met eh, Leen Grillaert, dat is de gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen. En verder slaan we ook onze agenda nog een paar keer open. Hè? Want ook in de maand maart wordt er in Kruibeken niet stilgezeten. Het is altijd voor wat verkeersinformatie. Het eh, lokaal bestuur van Kruibeken vraagt toch even aandacht voor de mensen die binnenkort in de buurt van de sportterreinen van Kerkenputten moeten zijn. Want vanaf nu maandag tot en met vrijdag 17 maart zal de verbindingsweg naar het sportcomplex worden afgesloten. Er is daar namelijk in de buurt een nieuwe verkaveling in de maak en ja, om te vermijden dat de bewoners van die verkaveling dat die mogelijk met natte voeten komen te zitten, wordt er op het kruispunt een installatie geplaatst om het eh, grondwater verder te laten zakken. En dat kan allemaal wel een tweetal weken voor wat overlast zorgen. Dus daarom wordt die verbindingsweg in de Kromstraat van 6 tot 17 maart afgesloten. Hou daar dus rekening mee als je daar in de buurt moet zijn. Yeah, you changed my try to break Ik weet eerlijk gezegd niet wat we met deze plaat aan moeten. Dat is eh, de Belgische inzending voor het Songfestival dit jaar. En eh, van Gustav wordt nu al gezegd dat hij de nieuwe Boy George is. Zijn outfit en zijn hoedje die zullen daar dan wel iets, eh, voor iets tussen zitten. Maar of we in Liverpool vooraan gaan eindigen, nou, ik, ik weet het niet. Het, Songfestival heeft in het verleden wel al meer voor verrassingen gezorgd. Dus we gaan duimen, is dat zeker wel. Hè. Je weet maar nooit. En ehm, straks, straks gaan we naar de Getijdenmolen en de Graventoren van Ruppelmonde, want daar valt nieuws te rapen. Maar eerst schuiven we nog snel even de gordijnen open voor André van Duin, als de zon schijnt. Als die boven aan de hemel staat, is het net of alles beter zijn winterslaap. Door die mooie rode koperen knaap. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Niemand is zich meer van kwaad bewust. Alle narigheid wordt uitgeblust. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. En de allergrootste pessimist wordt een veelgevraagde humorist. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. Heel de wereld is een bloemtapijt en de buurvrouw een mooie meid. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Zilveren vogels vliegen door de lucht, ieder drama wordt een dolle klucht alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Alle ziekenhuizen raken leeg en de bakkersvrouw rolt door het deef. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. Ja, de wereld krijgt een nieuwe kleur. Overal hangt zo'n zalig zoete geur. Oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. raken uit een bal. Oh, wat is het leven fijn in de zon. Als de zon er toch niet was geweest, was er nooit een reden voor een feest. Oh, wat is het leven fijn. Als de zon Kruibeke informeert. Informatie. Het is ons dus al een tijdje bekend. De Graventoren en de historische getijdenmolen in Ruppelmonde worden voor de komende 27 jaar in erfpacht aan Toerisme Vlaanderen gegeven. Vooral de getijdenmolen die is internationaal bij liefhebbers van molens beroemd, want eh, het is een van de weinige molens die nog maalt. En ze is ook nog eens uitgerust met het grootste binnenwaterrad van ons land. Het gebouw dat werd in de jaren 90 al eens volledig gerestaureerd maar ondertussen dringen er zich opnieuw grote kosten op. En ja, omdat het eh, lokaal bestuur die niet kan betalen, wordt het gebouw samen met de Graventoren nu in erfpacht gegeven aan Toerisme Vlaanderen. Die wil op de site het verhaal van Mercator tot leven brengen. En we vroegen het aan Dimitri van Laren, de schepen van cultuur en erfgoed van onze gemeente. Alles zelf restaureren, was dat een optie? voor een gemeente like Kruijbeke wordt het allemaal wat veel. Hè. Dus we, zijn, we, zijn, we hebben een, een, grote inhaalbeweging aan het doen op het gebied van eh, patrimonium. En als we een partner vinden met de kennis van zaken like Toerisme Vlaanderen, die daarmee aan boord wil stappen, die kans mogen we niet laten voorbij gaan. welke plannen hebben zij met de zitten? we gaan zien met dus eh, in het participatief project wat dat we ermee kunnen doen. Maar er wordt natuurlijk gekeken naar 2025, ook 600 jaar eh, Universiteit van Leuven en de Vlaamse meesters, niet enkel de kunstenaars, maar ook de wetenschappers, met onder andere Mercator, dat is toch een van onze grote troeven, gaan we dat proberen meenemen en allemaal integreren met elkaar. Ondertussen is het startschot voor die samenwerking gegeven en is er ook al een eerste workshop op komst. Wil jij graag meedenken over de toekomst van de Graventoren en de Getijdenmolen? Schrijf je dan vandaag nog in voor de workshop die doorgaat nu woensdag 8 maart in het Stadhuis van Ruppelmonde van 6 tot 9 uur s De deelname, dat is gratis. Je krijgt zelfs nog een eenvoudige maaltijd aangeboden, maar inschrijven, dat is wel verplicht. Doe dat vandaag nog met de link die je vindt op de website van de gemeente Kruibeke. dit eigenste moment wordt op het Koningin Astridplein de Boerenmarkt in Basel afgesloten. De lokale handelaars die vouwen daar hun tentjes samen en die staan op het punt om te gaan vertrekken. Heb je dat gemist vanmorgen? Wel, eh, geen nood, want volgende maand op zaterdagmorgen 1 april om precies te zijn, staan ze daar terug. De Boerenmarkt in Basel. Rechtstreeks van de producent naar de consument. Gezonder kan je het niet hebben. In onze polder wordt er namelijk eh, een hele en een halve en ook een kwart marathon gelopen. De eerste lopers die zijn op dit moment al over de streep. Een, eh, een uitslag hebben we nog niet binnen hier, maar eh, voor de marathon wordt die straks om 1 uur bekendgemaakt. Voor de halve marathon moeten we nog wachten tot half drie. En het podium van de kwartmarathon dat verwachten we omstreeks half vijf. Te laat voor dit programma dus, maar je kan zelf nog wel de sfeer gaan opsnuiven in het supportersdorp aan het Veer in Radio Barbier was er ook bij vandaag. Je kon ons busje terugvinden aan het keerpunt in de Dijkstraat in Ruppelmonde.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 de mooie zware basstem van Barry White was dat. You see the trouble in me. En over trouble gesproken, toch even opletten deze dagen. Als je mails krijgt in verband met de gemeente Kruibeken of het OCMW van Kruibeken. Er zijn namelijk cybercriminelen op pad die valse mails sturen onder de naam van Doma Incasso. Dat gebeurt van op een vals mailadres en men probeert om allerlei persoonlijke gegevens van jou te ontfutselen. Als je het vermoeden hebt dat je een frauduleuze mail hebt gekregen, Ga er dan niet op in. En neem eerst via een andere weg contact op met de gemeente of met het OCMW. Ze zullen je kunnen vertellen of ze je daadwerkelijk een mail hebben gestuurd en of ze al dan niet een antwoord verwachten. Wees dus voorzichtig. Een verwittigde burger is er twee waard. de gemeente Kruibeke die maakt al eeuwen deel uit van het Waasland en eh, dat maakt dat ook de Kruibeekse verenigingen in aanmerking komen voor de Waase Erfgoedprijs van 2023. Organiseerde jij of je vereniging in 2021 of 2022 een project rond cultureel erfgoed in het Waasland? Wel, in dat geval nomineer dan jouw project voor de vijfde editie van de Waase Erfgoedprijs. En wie weet treed je dan in de voetsporen van al die publicaties, expos, schoolprojecten en publiekswerkingen die de afgelopen edities hebben gewonnen. Je maakt trouwens kans op een van de vele prijzen. Die worden bekendgemaakt op een eh, plechtige uitreiking in het najaar. Laat kruibeken schitteren in het Waasland en eh, stel je kandidatuur voor 15 mei via de website waaserfgoedprijs.be. Even niet, ding niet te Zo dadelijk gaan we de gedeputeerden van de provincie Oost-Vlaanderen aan de tand voelen over de maatregelen die gaan genomen worden om de wateroverlast in de Gouwstraat te vermijden. Maar eerst hebben we nog een plaat van die hoge stemmetjes uit de jaren 70, de Bee Gees en Tragedy. De provincie Oost-Vlaanderen trekt anderhalf miljoen euro uit om de wateroverlast langs twee beken in de Gouwstraat in Basel aan te pakken. Voor de omwonenden is het elke keer weer nagelbijten wanneer er veel regen wordt voorspeld. Ook de laatste paar weken was het soms weer kantje boord, al kregen de huizen deze keer geen water binnen. En toch grijpen de provincie en de gemeente nu in. Een van de beken wordt helemaal heraangelegd en de afwateringsbuizen worden groter gemaakt. Dit najaar gaat de schop in de grond. We horen Leen Grillaert, de gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen, die het hele project coördineert. En eigenlijk is in 2016 het probleem zeer prangend geworden door de grote storm en de hevige onweersbuien en de regenbuien daar. En de wateroverlast moest daar echt wel aangepakt worden. En toen hebben wij een studiebureau aangesteld om daar de problemen in kaart te brengen en vooral op een structurele manier op te lossen. En naar de Barbierbeek toe, want uiteindelijk, mond ze daaruit, gaan we ook bepaalde maatregelen nemen om betere doorstroming eh, te voorzien. Het water krijgt vooral ook ruimte om op tijd weg te geraken? Ja, ruimte, maar ook op een structurele manier. We weten allemaal dat afvoer niet altijd eh, heel vlug moet gebeuren. Op bepaalde momenten uiteraard wel. Maar vandaar ook dat we naar die open beek gaan en niet zozeer meer inbuizing. En de profilering herbekijken, ook naar de Barbierbeek toe, waar we ook met gestroomlijnd landschap bezig zijn. Dus al die zaken moeten samenkomen om echt structureel bezig te zijn met waterbeleid. De kostprijs voor het project wordt geraamd op zo'n slordige 1.650.000 euro, waarvan 1 tiende door de gemeente en de rest door de provincie gedragen wordt. In de tweede helft van dit jaar wordt met de werken gestart en tegen die tijd volgt er nog een uitgebreide informatieronde op de website van de gemeente en via Radio Barbier. I know it's gone. Houden je zo net met Lovely Day. En als het een lovely day is, zeker in het voorjaar, dan krijgen heel veel mensen goesting om met de voorjaarskuis te beginnen. En ook bij de gemeente Kruibeek is dat zo. Vandaar dat ze nog op zoek zijn naar een deeltijds poetsmedewerker. Het is eh, de bedoeling dat je wordt ingeschakeld in de poetsdienst en dat je meehelpt bij het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. De medewerkers van de gemeente en de bezoekers die zitten namelijk graag in een schone omgeving. Als je bereid bent om te poetsen tussen 8 uur s morgens en half 6 en je bent al vanaf april beschikbaar, dan kan je best ten laatste nu maandag solliciteren bij de gemeente Kruibeke.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 Waarom, waarom maak ik me soms druk? Oh, het voelt alsof het gisteren was, maar de jaren zijn verstreken. En toch zijn wij nog lang niet halverwege. We hebben niet veel nodig om compleet te zijn. Hebben niet veel nodig, jij en ik. Met jou kan ik een leven lang tevreden zijn. Jij bent een lichtjes in mijn ogen, een lach op mijn gezicht. ik dat doen? Want wat wij vandaag beleven, kan geen ander mij ooit geven. Niks dat ik mis als ik kijk naar wat er is. We hebben niet veel nodig om compleet te zijn. Hebben niet veel nodig, jij en ik. Met jou kan ik een leven lang tevreden zijn. Jij bent alleen. heaven Jij bent alles, jij bent alles. Jij bent alles, jij bent alles. Jij bent alles, jij bent alles. Jij bent alles, jij bent alles voor mij. Je bent alles, alles, alles, jij bent alles voor mij. Alles, alles, alles. Jij bent de lichtjes in mijn ogen, de lach op mijn gezicht. Het is een tijdje stil geweest rond Sabine Tiels, maar eh, met de liedjes op haar nieuwe album is ze weer helemaal terug. Jij bent alles, zong ze en daarmee staat ze hoog in de Vlaamse hitparade. Welkom trouwens als je nu pas inschakelt. Je bent al een uur kwijt van Kruibeek informeert, het informatieprogramma van het lokale bestuur van Kruibeke. Ik kan u nog inpikken, want we hebben voor zo dadelijk nog heel wat nieuwsberichtjes voor je klaar liggen.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 Ja, nu meer mensen op hoge leeftijd langer thuis blijven wonen of na een ingreep sneller het ziekenhuis verlaten bijvoorbeeld, ja, dan komt er meer vraag naar avondzorg aan huis. Inwoners van Kruibeke die kunnen daarvoor nu terecht bij Zorg.Waasland wat mag je dan concreet verwachten van die avondzorg? Wel, eh, het is zo dat een zorgkundige bij jou thuis komt en die helpt je dan bijvoorbeeld bij het aan- en uitkleden, bij hygiënische verzorging, het nemen van voorgeschreven medicatie, ondersteuning bij het avondeten. Ja, en natuurlijk ook niet te vergeten een hartelijke babbel. Dat zit er ook bij. Die hulp die zorgt er dan voor dat eh, je familie en ook voor jezelf dat er heel wat minder zorgen zijn. En dat geeft wat extra veiligheid en comfort. Als er dan natuurlijk specifieke verpleegkundige taken zijn, dan kan je natuurlijk nog altijd terecht bij een dienst thuisverpleging. Op dit moment is die avondzorg in Kruibeke mogelijk van 5 tot 8 uur s'avonds. Meer informatie dat vind je op de website van zorg.waasland. stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you all I need is my brother. I say I'm gonna get it. tear down all the time. Yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like madness. Don't you know I'm Joe Cocker with a little help from my friends. In al die jaren uitgegroeid tot een echte radioklassieker. En er is nieuws over een andere klassieker, namelijk het kasteel Wissekerke in Basel. Eind deze maand gaan de deuren terug open. Het is een tijdje gesloten geweest wegens verbouwingswerken. En dat allemaal omdat het kasteel is opgenomen in het toeristische parcours van de kastelenroute tussen Gent en Antwerpen. In het kasteel zelf is een bezoek nu wat uitdagender en wat spannender geworden. Met de installatie van heel wat moderne snufjes die je laten kennismaken met het leven op het kasteel. We lieten onze schepen van cultuur, Dimitri van Laren, al het een en het ander uitproberen. We hebben er eh, jaren aan gewerkt en we naderen nu het eh, eindpunt. Dus eh, we hebben heel wat aangepast voor de mensen die het kasteel ooit al eens een keer bezocht hebben. We zijn nu volledig interactief aan het gaan. Uh, en daar is voor iedereen wat bij. Dus voor de jongeren, voor de kinderen en voor de volwassenen is er heel wat te beleven het is allemaal digitaal geworden tegenwoordig. Koptelefoon, pakje. En er zijn de drie eh, wandelingen die mogelijk zijn door het kasteel. Echt voor kleine kindjes, voor jongeren en voor de volwassenen. Maar het blijft even boeiend, eh, ongeacht wat je volgt. Er wordt het verhaal verteld van Zoe de Velds en eh, Philippe villain 14. Dat waren de bewoners hier in de periode dat de Belgische onafhankelijkheid op de agenda stond. En zij nemen u mee doorheen hun kasteel en doorheen hun leven met hun kinderen en hun, tegenslagen en voorspoed. Alles komt aan bod. Voor Kruibeken is zeer belangrijk, want eh, dit kasteel is ook het kasteel waar heel veel Kruibekenaren gehuwd zijn. Dus we gaan terug de huwelijk hier gaan doen. Hier is zeer veel gefeest in de kelder. Dat gaat terug gaan gebeuren. De tekenacademie komt terug. Er komt een vergaderzaal. Het archief wordt eh, raadpleegbaar. Dus eh, voor ieder wat wils. Voor inwoners van Kruibeke is een bezoekje aan het kasteel gratis kan terug vanaf woensdag 29 maart. Maar om een overrompeling te vermijden kan je best nu al je plaatsje reserveren via de website van de gemeente Kruibeke.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 Een plaatje dat wel passend was na een bericht over kasteel Wissekerke. Er is ook nog nieuws voor de wandelaars onder onze luisteraars, maar dat is voor zo dadelijk. Want eerst laten we Blanche nog de City Lights aansteken. the danger Are you ready to take my hand? in the flame. Are we going to lose it all? I could never leave you and the city lights. I could never beat the storm in your eyes, the storm in your bright you ready to take my hand? All along in the flame of doubt Are we going to lose it all? Lock in between The space and the city lights Only I receive the stars in your eyes stars in your dark eyes informeert. Het is al een echte traditie aan het worden, want voor de wandelaars in onze gemeente zijn er iedere eerste zondag van de maand de gratis wandelingen onder begeleiding van de barbiergidsen. Ook morgen, zondag 5 maart, zal dat het geval zijn. Het thema is dan de klimaatwijziging waar we nu in zitten. En we vragen ons af welke invloed dat kan hebben op onze omgeving. En dan meer concreet over onze polder. Bijeenkomst, dat is morgen om twee uur op het einde van de Blauwe Gaanweg in Basel aan het begin van de Ringdijk. Voor de wandeling moet je een uur of twee uitrekken en je doet best stevige stapschoenen of laarzen aan, want het parcours kan, nog, eh, kan best nogal modderig liggen.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 Goedemiddag. In dit eh, laatste half uurtje van Kruibeek informeert gaan we vooral onze agenda voor de maand maart verder aanvullen. Er zijn nog een paar interessante weetjes over onze gemeente. En zo dadelijk al gaan we naar een tentoonstelling over een boek dat in Kruibeek gemaakt werd. Dat is voor zometeen. Eerst hebben we nog een lesje Kung Fu Fighting te goed van uh, Carl Douglas. Everybody was Luister nu maar eens even aandachtig naar deze zin. Wanneer al het eten van de wereld aan één kant ligt, dan draait ze scheef. Dan heerst er honger en kou. Het is een citaat uit het boek Jij bent alle liefde, dat gemaakt werd door de Kruibekenaren meneer Zee en Gieten van Quali. Zij kregen hiervoor in 2022 de Kruibeekse Cultuurprijs. En nu is er dan ook een tentoonstelling je komt er alles te weten over hoe het boek tot stand kwam en je kan er verdwalen tussen schetsen, tekeningen en mooie poëtische woorden. Op die manier kan je het boek helemaal in je opnemen. De tentoonstelling loopt nog tot zondag 19 maart in het stadhuis in Ruppelmonde. Je mag er gratis binnen op woensdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 5 uur in de namiddag.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 Dat kon je doen in september en oktober van vorig jaar en daar is ook op Radio Barbier uitvoerig over gepraat. Meer dan duizend bakstenen zijn ondertussen gebakken in een Gentse oven en de kunstenares Clara Spiljaert die heeft er in onze driedeelgemeente zes kunstwerken meegemaakt. Volgende week is het zover. Dan worden deze kunstwerken symbolisch ingehuldigd. Dat gebeurt op zondag 12 maart op het Mercator-eiland in Ruppelmonde vanaf 11 uur s morgens. De kunstenares en het college van burgemeester en schepenen zullen aanwezig zijn bij deze historische inhuldiging. Ook jij kan er gratis bij zijn. hebt het zeker al gemerkt. Sinds vorige donderdag is het verkeer over het Onze Lieve Vrouwenplein in het centrum van Kruibeek een beetje moeilijker geworden. De firma Fiberklaar legt er immers een glasvezelnetwerk aan. En zoals ook op andere plaatsen in de gemeente gaat dat gepaard met tijdelijke hinder. Als alles goed gaat, zouden de werken tegen dinsdag 7 maart moeten gedaan zijn. Dan kan je terug volop gebruik maken van alle parkeerplaatsen op het Onze Lieve Vrouwenplein. Ook voor de wekelijkse markt van nu woensdag mag dat geen probleem meer zijn. Tijdelijke hinder in het centrum van Kruibeke dus. Nog even doorbijten en het is zo voorbij. de gemeentediensten is er recent nog een dringende vraag binnengelopen van filmregisseur Katja Verstralen. Wil jij graag eens meespelen in een professionele kortfilm die in Kruibeken aan de Schelde opgenomen wordt met een echte filmcrew en ben je vrij op zaterdag 15 april? Dan is deze aanbieding zeker iets voor jou. Er wordt namelijk een film gemaakt over mensen uit Kruibeken en Temse die vertellen over hun dromen en hoe zij de toekomst zien. Er worden 30 inwoners gezocht om mee te doen. Lees het allemaal maar even na in de nieuwsberichten op de website van de gemeente Kruibeke. En vooral, laat op tijd iets weten, zodat de filmploeg een goede planning kan maken. Droom aan de stroom, dat wordt een kortfilm voor en door de inwoners van Kruibeke. Alexandrie. Alexandrie où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Alexandrie. Alexandrie. Alexandra. Alexandra. Alexandrie où l'amour danse au fond des bras. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. Les Je suis dans ta vie. Je suis dans tes draps. Oui. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie où tout commence et tout finit. J'ai plus d'appétit. Caparacuda. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Ou Alexandrie. Alexandrie. Alexandra. Alexandrie, ce soir je danse dans tes draps. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Oh, ah, Alexandrie, Alexandra. Ce soir je de la fièvre et toi tu meurs de froid. En zo zit ook deze aflevering van Kruibeek informeert er weer op. We hadden het vandaag onder meer over de Graventoren van Ruppelmonde, over het kasteel Wissekerken, over valse e-mails die de omloop doen, over de Waase erfgoedprijs. We hebben onze agenda aangevuld en eh, ja, nog heel wat dingen meer. Je kan deze aflevering ook herbeluisteren. Dat eh, kan via de website van Radio Barbier. En voor zodanig zit de ploeg van Kruibeke Leeft voor je klaar met leuke interviews en leuke muziek.